Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Tweede heeft een motie van wantrouwen tegen premier Rutte de steun gekregen van 43 Kamerleden. PVV-leider Wilders had de motie ingediend omdat Rutte de Kamer niet direct informeerde toen hij wist dat minister Zelstra had gelogen over een ontmoeting met president Poetin. Voor de motie stemden de PVV, de SP, de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS. Rutte geeft toe dat hij de ernst van de zaak heeft onderschat. Hij vond de leugen een zonde, maar geen doodzonde. Zelstra trad voor het begin van het Kamerdebat af. De politie heeft een man van 18 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Rotterdam afgelopen december. Daarbij kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. Volgens de politie gaat het om een geplande liquidatie. De beide slachtoffers waren net in hun auto gestapt, midden in een woonwijk, toen er vanuit een passerende auto op ze werd geschoten met een kalasjnikov. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden. Onderzoekers van de Israëlische politie adviseren de openbaar aanklager om premier Netanyahu te vervolgen voor twee corruptiezaken. Volgens hen is er genoeg bewijs dat de premier op grote schaal cadeaus heeft aangenomen. In ruil daarvoor beloofde Netanyahu zich sterk te maken voor de belangen van de schenkers. Een Amerikaan van Afghaanse afkomst is veroordeeld tot meerdere keren levenslang voor bomaanslagen in New York en New Jersey in 2016. Dertig mensen raakten daarbij gewond. Volgens de aanklager toonde de man geen enkel berouw en bleef hij zelfs in de gevangenis terroristische ideologie verspreiden. Het weer dan nog, het wordt een heldere nacht. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Morgen wordt op de meeste plekken een zonnige dag, alleen in het westen wat bewolking. Het blijft droog en smiddags is het tussen de 4 en de 6 graden.